Drie uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een wet die 250 miljard dollar vrijmaakt... om te investeren in de techsector in het land. Met het geld moeten Amerikaanse bedrijven sterker staan in de concurrentie met China. Als ook het Huis van Afgevaardigden akkoord gaat... krijgt onder meer de chipindustrie 50 miljard dollar. China speelt een zeer belangrijke rol bij de levering van computerchips aan Amerika. En daar wil Amerika minder afhankelijk van worden. In heel Europa stijgt de prijs van karton en andere verpakkingsmaterialen met 30 tot 65 procent, meldt het Financiële Dagblad. Dat komt omdat er steeds meer pakketjes besteld worden. PostNL vreest zelfs voor een tekort. Experts verwachten dat de prijzen nog verder stijgen... en dat sommige webwinkels de hogere kosten gaan doorberekenen aan de consument. Amerikaanse miljardairs als Amazon-topman Bezos en Tesla-oprichter Musk betalen nauwelijks inkomstenbelasting. Dat zegt het onderzoekersplatform ProPublica. Volgens de onderzoekers zitten er zelfs jaren bij waarover deze mannen helemaal geen inkomstenbelasting betaalden. En meer miljardairs in Amerika betalen niet of nauwelijks. Ze komen ermee weg door hun inkomsten op papier laag te houden. Door bijvoorbeeld veel geld te schenken aan goede doelen. Een Amerikaanse non heeft toegegeven bijna 700.000 euro te hebben gestolen om van haar gokschulden af te komen. De 79-jarige non, nu gepensioneerd, was 28 jaar schoolhoofd van een katholieke school. Het geld was afkomstig van donaties en collegegeld. De non riskeert een gevangenisstraf van 40 jaar. En dan het weer. Vannacht helder en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag is het weer zonnig en het wordt 22 tot 26 graden.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 When you don't realize you're in the moment until it's a memory. en zo. als bruisende badplaats. Ook in de zomer. CFM. You have for takeaway. så det so you don't break mine. For I love you, na na na.